Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er heeft nog nooit zo weinig zeeijs rond Antarctica gelegen als nu. Althans, sinds het begin van de metingen in de jaren 70. Een groot deel van de zee rond de Zuidpool is ijsvrij... terwijl de zomer daar nog niet eens voorbij is. Deze onderzoekers vinden het zorgwekkend. De ontwikkelingen die we om ons heen zien gebeuren... niet alleen op Antarctica, maar overal baren ons natuurlijk zorgen. Net als eh, veel mensen. Uh, Antarctica bevat ontzettend veel ijs. Dus voor laaggelegen landen zoals Nederland is het extra belangrijk om te volgen wat daar gaande is. Maar we zien natuurlijk overal ter wereld de gevolgen van klimaatveranderingen heel duidelijk op dit moment. Onderzoek op de Zuidpool doen is lastig, want Antarctica is slecht bereikbaar. En onderzoek doen is er gevaarlijk. In Engeland moet een man 13 jaar de cel in omdat hij spion was voor Rusland. Hij deed dit tijdens zijn werk als bewaker bij de Britse ambassade in Berlijn. De man geeft toe dat hij gespioneerd heeft en zegt dat hij het deed voor grote geldbedragen. Hij viel door de mand bij een undercover operatie en werd vorig jaar augustus opgepakt. Heel veel bier, verkleedpartijtjes en gezellige feestnummers. Carnaval is weer begonnen. Feestvierders keken er vanmiddag al naar uit. Ik kijk gewoon letterlijk uit naar de mensen. Gewoon het carnaval, de blaaskapellen, de artiesten. weer het beste, ja, weer het beste Ik kijk uit naar alles. Bij Omroep Brabant begint carnaval met drie uurkes vooraf. Dat is een soort oud en nieuw, maar dan met worstenbroodjes. 3, Het moment ook voor carnavalzangers. Koffers doen het altijd goed. Deze heet Broodje Bal en je hoort waarschijnlijk meteen waar het een koffer van is. Ja, Goldband inderdaad. Het carnaval of vastelavond in Limburg duurt nog tot woensdag krijg je nog het weer. Bewolkt en een graad of 12. Vanavond vooral in het midden en in het zuiden van het land nog kans op regen. Morgen een bewolkt en regenachtig dagje met een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en Naarden is de vertraging 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude een kwartier vertraging. En op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg een half uur vertraging.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 Om de menigte terug te dringen schoot de politie met traangas en met losse flodders. De demonstranten eisen het vertrek van president Santokki. De A58 tussen Moorgesto en Oorschot blijft nog de hele dag dicht... na een dodelijke aanrijding vanmiddag. Een vrachtwagenchauffeur schepte een man van 68 die op de vluchtstrook was gestopt. De chauffeur is aangehouden. En op het APN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Medvedev in de kwartfinales titelverdediger Ogier Aliassim uitgeschakeld. Medvedev staat nu zaterdag in de halve finales tegen de Bulgaar Dimitrov.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 Man, child. Look at the state you're in. words in heavy doses. Cause I didn't know me, but I thought I knew everything I ik wil nog niet te laat, er was geen reden. Maar het is mij toch niet gegeven, al was het maar voor even.